9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Mexicaanse drugsbaron El Chapo is in oktober in het diepste geheim geïnterviewd door acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. In het gesprek kreeg Penn onder meer te horen dat El Chapo's drugskartel gebruik maakt van informanten in het Mexicaanse leger. De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze van het interview afwisten en dat ze mede daardoor El Chapo op het spoor zijn gekomen. De drugsbaron werd vrijdag opgepakt. Gisteravond werd bekend dat Mexico hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. De Friese politie gaat vandaag verder met het onderzoek in Zandhuizen... waar gisteren een echtpaar dood in huis werd gevonden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Toen de politie gistermiddag kwam kijken waren de zoontjes van het stel buiten. De jongens van 5 en 6 zijn opgevangen. Het huis is vannacht bewaakt. De man die donderdag een politiebureau in Parijs aanviel... woonde in een Duits asielzoekerscentrum. Zijn woning in het AZC Recklinghausen is gisteren doorzocht. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man betrokken was... bij andere plannen voor aanslagen. De 20-jarige Marokkaan werd tijdens de aanval in Parijs doodgeschoten door de politie. Agenten die getuigen in de zaak Mitch Henriquez hebben hetzelfde advocatenkantoor in de arm genomen als de agenten die verdacht zijn, meldt RTL Nieuws. Dat is niet verboden, maar wel opmerkelijk. Critici zeggen dat er kans bestaat op belangenverstrengeling. De zaak draait om de nekklem die Henriquez in juni fataal werd. Familie van Arubaan is bang dat de agenten hun verklaringen op elkaar afstemmen. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich gisteren niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren de finale van het kwalificatietoernooi in Turkije met 3-1 van Rusland. In het voorjaar kan Oranje zich alsnog voor de Spelen plaatsen op een kwalificatietoernooi in Japan. Het weer, hier en daar buien, maar die trekken naar het oosten weg. Daarna af en toe zon, maar later opnieuw buien. En er staat een stevige wind bij 7 of 8 graden.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 I've never been this close to anyone before. I've always kept my heart a secret. tweede uur begin ik met een drietal tracks van de Canadese klasbak Johnny Reed. Hij bereikte binnen vier dagen de gouden status met zijn nieuwe album What Love Is All About.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 It's a hand to hold and a story to tell. And every time I think about a love I see, a picture of you looking back at me. Well, I'd pick you up in my old man's car. We wouldn't go fast, we wouldn't go far. Sitting right there in my front seat You were the prettiest thing I'd ever seen and Time goes by so fast and When it's gone it don't come back If I can leave moon Dat waren drie songs van de Canadese klasbak Johnny Reed. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. De rubriek De Sterren van Toen en natuurlijk een coverversie van de original die ik in het eerste uur gedraaid heb. Fresh New Country Chris Stapleton, die met Traveler het album van de maand scoort, komt in maart naar Europa voor een aantal optredens. Bij mijn weten slaat hij ons land over. Om hem te zien zullen we naar Hamburg moeten. Fire Away. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Unload up your questions and pick up your sticks and your stones. and pretend I'm a shelter for heartaches that don't have a home. choose a word. Amanda Watkins was in het verleden de helft van het country duo Miss Willie Brown. Inmiddels heeft ze gekozen voor een solo carrière en ze heeft een vriendschap opgebouwd met Jamie Johnson, die haar mee op tournee heeft genomen om zijn programma te openen. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat het fraaie If I Was Over You. If I you, town a long time up and is settled for an old friend I knew. If I was over you, I'd stop calling you names. Tell everyone you were just an old flame. If I was over you. soon cover van deze week. De uit Ontario afkomstige zangeres Bonita Mercer tekent voor de cover van deze week. Voor het origineel van de Silver Hair Daddy of Mine moeten we terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Nu dus een moderne versie van Bonita. In a pine-covered shack in the mountains Bravely fighting the heartaches. Dear old daddy, I caused you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair, if God would but grant me the power just to turn back the pages of time. from your face and bring back the gold to your hair. If God would but grant me the power just to turn. Qua titel is dit een uitstekende country song. Good Weed, Good Women, Good Whiskey. The Beach Billies. I like good weed, good women and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God USA is our hometown. You know them boys out there in California. Well, they grow some pretty good stuff. We got lost somewhere down in Texas after smoking some of Willie's stuff. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God, USA is our home. and them West Virginia mountain girls. But when we went to New York City, we took a fancy to them Yankee girls. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God. USA's our hometown. You know they make Jack Daniels whiskey up in Lynchburg, Tennessee. They brew fine bourbon in Kentucky, but that moonshine is a drink for me. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God the U.S. is our hometown. You know we travel around this country playing music. Thank God the U.S.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 Luister maar naar El Corrido de Juanito. prisión. Una noche a mediados de diciembre, en el baile que Juan se presentó, se encontraba Anita muy hermosa, esperando con ansias a su amor. Al llegar a ese baile celebrado, manito se paró. sentía fue tan fuerte que loco lo volvió. Terminando la pieza que bailaba, frente a Anita, Juanito se paró. Mira, Anita, ya vi lo que me has hecho. Me traicionas y tienes que pagar de ese hombre. Por lo tanto, sé que te va a pesar. Decidido y con pistola en mano, muy furioso, Juanito le apuntó. Yo soy hombre y tú me has traicionado. Nuestro amor ya con esto terminó. Al instante se oyeron dos disparos y uno de ellos rompió su corazón. Cuando Anita estaba agonizando, a su lado Juanito se acercó. Por tus celos, mira lo que me has hecho. Me has herido tener culpa yo. Ese joven con el que yo bailaba, ese joven es mi hermano mayor. He pagado por algo que no hice. Te perdono, fue su última expresión.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 In 1979 deed Gene Watson het nog beter met Farewell Party. Hij bleef uiteindelijk steken op een vijfde positie. Van 1979 gaan we naar 1984, want toen bereikten Gus Hardin en Earl Thomas Conley de top 10 met All Tangled Up in Love. country. When the last breath of life is gone from my pretend Crossroads. de Haan. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. De titel van het album One You Go Honky Tonk trekt mijn aandacht. Waarschijnlijk komt dit doordat de term honky tonk erin voorkomt. Zijn album wordt omschreven als puur country en borduurt voort op de traditie van dit genre. Ted Morrison met Cowgirls, Coronas en Country. Well, all I ever wanted was to be a cowboy. That's the way my daddy did it, and the same with grandpa, too. Was the thing to do. But my mama talked to Jesus, said, Boy, you gotta please us, better quit that drinking and chasing ladies, too. But it was all I knew. Because I was born a rambling man just like Waylon Willie, Chris and Cash. If you don't like it, you can kiss my you know what does it for me. That's cowgirls, coronas, and country. 18 years old in the fall, I went to school, but I didn't learn much at all. But I had a ball. Cause on the porch of AGR we drank Coronas and for the girls I picked guitar they know who they are. Because I was born a rambling man. Yeah, just like Waylon, Willie, Chris, and Cash. If you don't like it, you can kiss my you know what does. other night and I got real drunk and I almost got in a fight. I knew it wasn't right. And right before I threw that guy, I turned my head and a pretty girl caught my eye. And that dude survived. Sammy Lee Wilson past in de traditie van de Texaanse country en klinkt veel beter dan veel van de moderne pop-country uit Nashville. Haar nieuwe album opent prachtig met Just Like Heartache. En zo staan er nog veel meer juweeltjes op haar album. wil ik helemaal nog geen afscheid nemen. Maar de klok is onverbiddelijk. Andy en Judy willen me helpen als ze Won't Say Goodbye voor het voetlicht brengen. Tot volgende week. Dag. Without much gas, we could never get too far. Now my heart just breaks when I hear our song. It tears down the walls I built to be strong. And your words come pouring back to me. I won't say goodbye to you. This is not the end Till we meet again.